Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Turkije schort de afspraken met Griekenland over het terugnemen van migranten op. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen Turkse journalisten. De vluchtelingendeal tussen Turkije en de Europese Unie blijft wel van kracht, zegt hij. Het besluit is een reactie op de vrijlating van acht Turkse militairen door Griekenland. Die waren daar in 2016 heen gevlucht nadat ze hadden meegedaan aan een mislukte koepoging in Turkije. De Turkse minister noemt de vrijlating onacceptabel. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun drie kinderen gaan naar Argentinië voor de uitvaart van Ines Sorrigueta. Begrafenis is zaterdag of zondag in besloten kring. De jongste zus van koningin Maxima overleed gisteravond. De Rijksvoorlichtingsdienst meldde dat het vermoedelijk zelfdoding was. Ze had psychische problemen. Willem-Alexander is op tijd terug voor een staatsbezoek aan Letland. Maxima gaat niet mee. Publieke optredens die voor haar gepland stonden gaan voorlopig niet door. De Europese Commissie doneert 1,5 miljoen euro aan Bosnië-Herzegovina voor de opvang van vluchtelingen en migranten. Het is de eerste keer dat het land daarvoor hulp van buitenaf krijgt. Sinds de vluchtelingencrisis heeft de EU tot nu toe ruim 30 miljoen euro gedoneerd aan Servië en Macedonië. Volgens de Eurocommissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing neemt het aantal vluchtelingen en migranten in Bosnië steeds verder toe. Bij sloopwerkzaamheden aan een tijdelijk viaduct in Utrecht zijn twee pilaren verschoven. Die moeten weer worden rechtgezet. Volgens spoorwegbeheerder ProRail gaat het herstel de hele avond duren. De drukke weg onder het viaduct is afgesloten. Daardoor is volgens RTV Utrecht het verkeer in de omgeving muurvast komen te staan. Pilaren ondersteunen een constructie voor de verbreding van het oude spoorviaduct. Het weer. In het zuiden van een paar stevige regen- of onweersbuien. Later in de avond nemen de buien af, maar helemaal droog wordt het niet. Morgenochtend opnieuw buien in het zuiden, later ook in het oosten van het land.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 Maar goed, eh, die tijden, die, eh, dat zijn altijd donderdagavond, eh, wat, wat dat er gaat. de donderdagavonden met Ferry Maat en de Soul Show. Nou, we hebben er nog wel eentje die daar wel een beetje aan kan voldoen, eerlijk gezegd. En dat is deze. Min of meer gebruikt ook bij George Michael. En uiteindelijk is dit torsioneel geweest. Patrice Russian en Forget Me tot aan het nieuws van 8 uur. Wordt het ook nog spannend of ik het haal? Beetje een kwestie van goed uithuimen. Maar dat eh, was er dus niet bij. Bij dit uh, eh, 12 inch werkje van, uh, <laughs> van Pop Treasures. Ik heb nog gewoon 10 seconden over. Mag straks nog weer een nieuwe aflevering van Alternative FM. gewoon een reguliere uitzending.